Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Toulouse is een val in verband met de aanslag op een Joodse school uitgelopen op een vuurgevecht. Twee agenten raakten licht gewond. Volgens Franse media bestormde een arrestatieteam vannacht een woning in Toulouse om een man van 24 te arresteren. Hij opende vervolgens het vuur. De man zou nog steeds in de woning zijn en hebben gezegd dat hij banden heeft met Al-Qaeda. De aanslag van maandag kostte het leven aan een leraar en drie kinderen. De dader ontkwam op een scooter. Een team van de Nationale Recherche heeft gisteren Emiel Ratelband opgepakt. Dat schrijft de Telegraaf. Ratelband zou worden verdacht van poging tot brandstichting in zijn eigen woning in Huissen drie jaar geleden. Hij zou er iemand anders hebben laten wonen om te voorkomen dat de woning zou worden gekraakt. Maar toen de man niet meer weg wilde, zou Ratelband hem met een brandbom hebben willen verjagen. De poging werd verijdeld door de politie. Volgens de krant kwam de recherche Ratelband onlangs op het spoor in een groot onderzoek naar de beroepscrimineel Rob Z. Premier Rutte vindt dat Nederland niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd vanwege het vertrek van Kamerlid Brinkman uit de PVV. Dat zei hij gisteravond in de Tweede Kamer in het debat over het vertrek van Brinkman. Enkele oppositiepartijen willen verkiezingen. Verder verwacht Rutte dat de voorstellen over de extra bezuinigingen het nog steeds zullen halen in de Tweede Kamer. Brinkman heeft al gezegd dat hij die besluiten zal steunen. Bij Damascus zijn volgens persbureau Reuters hevige gevechten uitgebroken tussen opstandelingen en het Syrische leger. De gevechten zijn in twee voorsteden die onlangs zijn heroverd door troepen van president Assad. De aanvallen begonnen nadat opstandelingen vannacht granaataanvallen uitvoerden op gebouwen van de inlichtingendienst. Het weer, lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag droog en zonnig. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen erg zonnig. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. En op de A77 tussen knooppunt Rijkenvoort en de Duitse grens.